Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ine zijn zes beveiligers opgepakt. Ze smokkelden voor veel geld vluchtelingen aan boord van vliegtuigen naar Groot-Brittannië en de VS. De verdachten lieten vrienden en kennissen tickets kopen en inchecken. Daarna gaven ze de tickets aan de vluchtelingen, die via een achteringang waren binnengelaten. De vluchtelingen betaalden 7000 tot 9000 euro om mee te mogen. En dat is zeker elf keer gelukt. De beveiligers in Wenen waren juist ingehuurd om een een extra paspoortcontrole uit te voeren. De hoofdverdachten zijn twee mannen met een Sri Lankaanse achtergrond. De meeste vluchtelingen kwamen ook uit Sri Lanka. Leden van de Provinciale Staten kiezen vandaag een nieuwe Eerste Kamer. Om drie uur vanmiddag begint in alle twaalf provinciehuizen een speciale vergadering... waarbij de 570 statenleden kunnen stemmen. Statenleden stemmen vrijwel altijd op iemand van de eigen partij... en daardoor is de uitslag al min of meer bekend. Het kabinet heeft in de nieuwe Eerste Kamer naar verwachting nog maar 21 van de 75 zetels en zal dus nog meer dan voorheen op zoek moeten naar steun van de oppositie. In de vliegtuigen die gisteravond zijn doorzocht op luchthavens bij New York zaten geen chemische wapens. Alle meldingen daarover bleken vals. Bij de Amerikaanse autoriteiten kwamen gisteren meldingen binnen over chemische wapens in meerdere toestellen. Die waren opgestegen in Europa en Saoedi-Arabië en waren op weg naar de luchthavens JFK en Newark. Een toestel van Air France werd naar New York begeleid door gevechtsvliegtuigen. Alle vliegtuigen werden na de landing op een rustige plek ver van de terminals doorzocht. De FBI zegt dat daarbij niets is gevonden. De meldingen kwamen zeer waarschijnlijk van één man.